De panden naast de snackbar en de etages erboven... hebben veel rook- en waterschade opgelopen. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd... met de waarschuwing uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Iemand die rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. In Italië is het aantal doden als gevolg van het coronavirus sterk gestegen. In een dag overleed een recordaantal van 133 patiënten, vooral in de noordelijke regio Lombardije. Het totaal aantal doden staat nu op 366. Het aantal besmettingen in Italië steeg met 1500 naar bijna 7400. Daarmee is Italië het land met de meeste coronabesmettingen buiten China. Israël overweegt alle buitenlandse reizigers te verplichten twee weken in quarantaine te gaan. De maatregel geldt ook voor inwoners die terugkeren uit het buitenland. Morgen neemt het kabinet er een besluit over, maakte premier Netanyahu bekend. Afgelopen middag maakte het RIVM bekend dat in Nederland vandaag twee coronapatiënten zijn overleden. Het brengt het totaal aantal Nederlandse doden als gevolg van het virus op drie. Het aantal besmettingen is gestegen naar 264. In kamp Amersfoort is afgelopen dag de executie van 49 verzetsmannen herdacht, 75 jaar geleden. Het was voor het eerst dat er voor hen een herdenking was. Zo'n 300 nabestaanden waren erbij aanwezig. De verzetsmensen werden twee maanden voor de bevrijding geëxecuteerd... als wraak voor de aanslag op SS-leider Rauter. De slachtoffers waren opgesloten in het kamp omdat ze op een lijst stonden van mensen... die konden worden geëxecuteerd als vergelding voor verzetsacties. Het weer opklaringen, maar ook een enkele bui. Vannacht in het binnenland vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 5 graden. Overdag wolken en zon en overwegend droog. In de avond gaat het regenen.